Ze dachten bijvoorbeeld alleen een spelletje te spelen, maar zaten in werkelijkheid aan een abonnement vast. Consumentenorganisaties stelden een onderzoek in nadat er allerlei klachten uit binnen- en buitenland waren binnengekomen. Bij een gewapende overval op een woning in Nijmegen is een van de bewoners om het leven gekomen. Gewapende mannen drongen het huis vannacht binnen. Wat er zich binnen heeft afgespeeld is niet duidelijk. Slachtoffer is een man van 53. Tijdens de overval waren ook drie andere bewoners aanwezig. Die bleven voor zover bekend ongedeerd. De daders zijn voortvluchtig. Het ministerie van Defensie ontkent dat de Nederlandse luchtmacht in het luchtruim van Venezuela is geweest. Gisteren beschuldigde president Chavez Nederland van provocaties. Het toestel van de luchtmacht zou deze maand drie keer de Venezolaanse grens hebben gepasseerd. Defensie in Den Haag doet de aantijgingen af als Koek. Annie Vriesinger stopt per direct met schaatsen. De 16 voudige wereldkampioen is in maart geopereerd aan haar rechterknie. En na een paar maanden revalidaties is, revalidatie is duidelijk geworden dat topsport er niet meer in zit, zegt ze op haar website. De 33-jarige Vriesinger was van plan om volgend jaar afscheid te nemen van de schaatsport... als het WK afstanden wordt gehouden in haar vroegere woonplaats Insel. De Duitse is vorig jaar getrouwd met oudschaatser Itz Spotsma en woont nu in Friesland. Het Nederlands elftal is door zijn prestaties op het wereldkampioenschap voor de, van de vierde gestegen naar de tweede plaats op de FIFA-ranglijst. Wereldkampioen Spanje is de nieuwe nummer 1 op de wereldranglijst. Oudlijst aanvoerder Brazilië zakt naar de derde plaats. Het weer broeierig warm, temperaturen tussen 25 en 30 graden. In de loop van de middag en avond trekken vanuit het zuiden stevige onweersbuien over het land... met hierbij kans op hagel en zware windstoten. Morgen en de dagen daarna minder warm.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 In de tiende editie van de Zomerse 50. Het ritme van ZFM. Via de kabel op 100.